Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vorig jaar hadden 510.000 huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. Dat zijn er 180.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. De grote stijging komt vooral door het stopzetten van een aantal steunmaatregelen van de overheid. In Arnhem zijn Vitesse-supporters gisteravond de straat op gegaan om hun steun voor de club uit te spreken. Vandaag moet Vitesse bij de beroepscommissie van de KNVB duidelijk maken... waarom ze de ingetrokken proflicentie terug zouden moeten krijgen. Begin deze maand werd die licentie opnieuw ingetrokken wegens wanbeleid. Ook de Arnhemse burgemeester Marcouche en meerdere kopstukken uit de voetbalwereld... deden een beroep op de bond om de club niet verloren te laten gaan. In de Israëlische stad Tel Aviv hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza. Ze eisen dat de regering van Netanyahu een akkoord sluit met Hamas om de laatste gijzelaars terug te krijgen. Een deal tussen de strijdende partijen lijkt intussen ver weg. Vandaag stapten zowel Israël als de VS op van de onderhandelingstafel. Zowel Israël als Hamas zeggen dat de andere partij geen concessies wil doen. De Mexicaanse voetballer Javier Hernandez heeft op Instagram excuses gemaakt voor seksistische uitspraken die hij eerder deed. Hij zei onder meer dat vrouwen vooral moeten zorgen en het huis onderhouden en dat ze mannelijkheid moeten leren accepteren. De uitspraken leidden tot veel ophef. Zelfs de Mexicaanse president Scheinbaum noemde zijn woorden zeer seksistisch. Hernandez zegt nu dat het hem spijt dat zijn woorden verwarring en ongemak hebben veroorzaakt. Hij krijgt een boete van de Mexicaanse voetbalbond. Het weer.